Deze Belgische journalist was gisteravond ook in Kramatorsk. Chaos, mensen op de grond, eh, dood, gewond, paniek. Ehm, hulpdiensten kwamen nog maar net toe. Eh, maar het was verschrikkelijk, want je hoorde nog mensen van onder het puin eh, roepen, schreeuwen. Dus ja, nee, het was verschrikkelijk. Er zijn tot nu toe zeven mensen levend onder dat puin vandaan gehaald. 60 mensen zijn gewond geraakt. Mensen met een kwetsbare gezondheid, zwangeren en 60-plussers... kunnen na de zomer misschien weer hun mouwen opstropen. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om die groepen in de herfst weer een coronaprik aan te bieden. Vertelt mijn collega Sander. In het najaar dan ga je natuurlijk richting eh, ja, de, de griepseizoenen. En als je dat allemaal natuurlijk samen krijgt, als het toevallig samenvalt... Ja, dan wordt het wel een hele zware belasting voor de, voor de gezondheid van deze mensen of voor het immuun immuunsysteem van deze mensen. Dus vandaar dat ze hebben gezegd, nou laten we het in het najaar doen. Er belanden nu nog steeds mensen in het ziekenhuis met corona... en dus is een nieuwe vaccinatie verstandig, zegt de Raad. Alle scholen in Rotterdam komen met gratis tampons en maandverband, schrijft het AD. Het onderzoek blijkt dat duizenden leerlingen regelmatig geen geld hebben voor menstruatieproducten. Volgens de wethouder van onderwijs heeft het een negatieve invloed op hun schoolprestaties. En Bayern München kapt met de samenwerking met Qatar. De Duitse topclub werd jarenlang gesponsord door Qatar Airways. En daar kregen ze tientallen miljoenen voor. Maar veel supporters vonden het niet kunnen, omdat in Qatar de mensenrechten worden geschonden. Bayern stopt er daarom mee. Ze zeggen wel dat ze blij waren met Qatar als sponsor, want daardoor konden ze jarenlang veel dure spelers kopen. Het weer, het is inmiddels overal droog, maar de wolken die blijven hardnekkig. Vanmiddag doet de zon vanuit het westen een poging om er doorheen te prikken bij 19 tot 23 graden.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 gevolgd door Blast van Christina Aguilera. En we gaan door met Ideal World van The Christians... inloop in de blauwe tram. Elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur. Kunt u gezellig aanschuiven, mensen ontmoeten, oude bekenden tegenkomen... of misschien nieuwe vrienden maken. Een kopje koffie drinken en vooral lekker babbelen. 1,50 voor twee kopjes koffie met wat lekkers. U hoeft zich niet aan te melden, kom gewoon eens binnenlopen en doe met ons mee. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Linda Oudendijk via 06 338 03 279 06 338 03 279 of l.oudendijk at plus.zandvoort.nl every day. Yeah, yeah. and I feel so good. I'm nothing to hide, don't feel that I ever Do you hear what I'm saying? Gotta say how I at home. You know you got to be strong. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. for tomorrow, let's live for tonight. I know I want you, baby, so hold me so tight. Push your arms around me, you make me feel so safe. Then you whisper in my ear that you're here to stay. Yeah. Dreams can come true. Look at me, babe, I'm with you. You know you got to have hope. You know you got to be strong. the You know you got at me, You know you got You know you got Dit waren acht en volgens Baby I Love Your Way van The Big Mountain, gevolgd door Dreams van Gabrielle. De instrumentaal van de week. Joseph Harnell, geboren in 1924 en overleden in 2005... was een Amerikaanse componist, muzikant en arrangeur. En ik heb gekozen voor Fly Me to the Moon van Joe Harnell. Dit waren volgens How I'm Supposed to Live Without You van Michael Bolton. I Love the Way You Love Me van on. Kom je ook eten? Elke maandag en donderdag een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners voor 9,75 per persoon. Inclusief een drankje en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas is het 8 euro.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 De tegenspeler van boezemvriend van Paul Mitchell Glazer in de serie Starkey Hutch 1975 tot 1979 wat hij zegt over zichzelf. Mensen denken in het begin een beetje vreemd over me. Een blonde Noor met blauwe ogen die Mexicaanse volksliedjes zingt. Maar ik deed er voor mijn voordeel mee en kreeg een baan. En zo werd de muziek mijn toegang tot onderwijs. Hier is David Soul met Don't Give Up On Us. isn't just one since you've gone away. I think I know why you left this time, but it's still hard to say. I really lost it when he came around you. Now I'm holding it all inside and it's killing me. It used to meet at an old cafe down in Shire. then my heart would pound see waren achterin volgens Toto the audio Love en Ben van Michael Jackson.